Timmermans zegt zich te baseren op Amerikaans onderzoek... maar dat onderzoek bestaat helemaal niet, zeggen de Gulen-aanhangers. EU-landen die zich niet aan de begrotingsregels houden krijgen meer ruimte om de economie te stimuleren. Van de Europese Commissie krijgen de landen met een tekort van meer dan 3% meer ruimte om te investeren. Vier landen hebben een berisping gekregen, België, Italië, Spanje en Portugal. Albert Heijn heeft een rechtszaak gewonnen die was aangespannen door franchise-nemers. Volgens die zelfstandige Albert Heijn-winkeliers haalt het moederbedrijf trucs uit met inkoopprijzen waarvan alleen het moederbedrijf profiteert. De zelfstandige winkels zouden op die manier 200 miljoen euro zijn misgelopen. De rechter vindt de eisen niet goed onderbouwd en niet aannemelijk. Het hoofd van de dienst Bewaken en Beveiligen stapt op na een kritisch rapport. De DBB, onderdeel van de politie, beveiligt het Koninklijk Huis politici en diplomaten. Medewerkers klagen al een tijd over leidinggevenden, over de hoge werkdruk en een verziekte werksfeer. Een deel van die klachten is terecht, blijkt uit extern onderzoek. Oud-politiechef Bouwman kan nog steeds werk doen voor de overheid. Het blijft beschikbaar, maar het wordt wel ingewikkeld. Minister van der Steur heeft dat gezegd in een Kamerdebat... over de misstanden bij de Centrale Ondernemingsraad van de politie. Onderzocht wordt of Bouwman wist van buitensporige declaraties. Theoretisch kan Bouwman advieswerk doen voor het ministerie. Bouwman is niet geschorst, maar als hij wordt ingeschakeld... zal van der Steur dat aan de Kamer melden. Het weer nog vanmiddag droog en wat zon.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 And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, closest I've been to believing this could be love for For love just another dusty record on the shelf. Would you blow me off and play me like everybody?